Uur. met het NOS Journaal. De twee inzittenden van een vliegtuigje dat was neergestort in het Kalandkanaal bij Rotterdam... zijn nog altijd niet gevonden. Het toestel dat van Duitsland onderweg was naar Frankrijk... stortte de afgelopen avond neer in het water. De havendienst van Rotterdam vond brokstukken en een oliespoor... maar zowel het toestel als de twee inzittenden zijn na uren zoeken nog niet gevonden. De zoektocht naar het wrak gaat deze nacht nog door... De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. Bijna alle KLM-passagiers die zaterdag ergens in Europa waren gestrand... zijn weer op plaats van bestemming gebracht of omgeboekt. Passagiers konden niet naar Amsterdam reizen... omdat KLM zaterdagavond besloot om 40 vliegtuigen leeg terug te laten vliegen naar Schiphol... vanwege de drukte op de luchthaven. In het oosten van Oekraïne is een Russische generaal gesneuveld... zegt een journalist van de Russische staatstelevisie. Het gaat om Roman Kutuzov... De journalist zegt niet waar en wanneer de generaal is gedood. Een maand geleden meldde Oekraïne al dat negen Russische generaals om het leven waren gekomen... die dicht aan de fronten leiding geven aan de troepen. Rusland heeft de dood van slechts één generaal toegegeven. Een van de oprichters van de Amerikaanse rockband Bon Jovi is overleden. Het gaat om Alec John Such, die als bassist vanaf de oprichting in 1983 tot 1994 in de band zat. In 2018 keerde hij nog wel even terug vanwege de toevoeging van Bon Jovi aan de Rock'n'Roll Hall of Fame. Bon Jovi schrijft dat Such een belangrijke schakel was bij de oprichting van zijn band. Alle bandleden hadden namelijk elkaar via de ex-bassist leren kennen. Waaraan Such is overleden is niet bekendgemaakt. De muzikant is 70 jaar geworden. Het weer, in het noorden nog lange tijd buien. In het midden en zuiden is het droog bij minimaal 13 graden. Overdag opnieuw buien, soms ook met onweer.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 At your house again, are we more than friends? There's so much that So scared how you react your Honey, I will be with you through thick and thin. bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. usual. Baby girl, you should already know it's H O. Light up throw. Cause you gon' need help, try to study my bounce flow, flow. What's the difference? One you taking vein while the other you sniffing and still dope. Po-po, try to convict them, that's a no-go. My dough keep the scales tipping like foe, foes.